zij me laat zien. Dat doe ik ook, ik geloof mijn eigen ogen niet. Het is zo nieuw en tegelijk zo vertrouwd. Een leven waar ik nog niks van weet, is zo ver weg en zo dichtbij. Ik zie mezelf met al mag jij mijn wereld zien. Als een parel in groen en blauw kun je zien hoe mooi het is voor jou, voor jou. Neem mijn hand en mijn wereld is voor jou. weer alles. Niet de dingen die ik ken, niet de lucht. var. verdwijnen uit mij.